Sha la la la la la la la. Sha la la la la la la la. Sha la la la la la la Oh, jag vill lusten zoekeer. Een koekenboerig haren. De kastelein, dat warmig in de rare. Er reep op in zich mannen. Zij hield met drinken, luisteren naar niet plannen. We maken hij met plezier was wel getonnen vol weer. Ik geef ik nu dit zijn mooi. We moeten boeten doen. We gaan de voet naar Scherpenheuvel. Hou je had de voet naar Scherpenheuvel. Maar wie niet komen weer daarom. Met al die kroegen langs de boom. We gaan op weg naar Scherpenheuvel streek naar Scherpenheuvel. Maar wie niet arriveren weer, want ik wil lusten hem zo keer. Shalala la la la la la, shalala la la la la la, shalala la la la la la. Oh ja, wil lusten hem zo keer. De Kastelin is leeg. Zag nou er deur, ben tien keer fikken zwijgen. De meeste van zijn knapen. Lachen op pampers en op apengapen. De eerste dag was niet best. Een kilometer of zes. En bij jou komen ze nee, Maar steeds weer klonken hun leed. Maar niet komen weer daarom, met al die kroegen langs de bom. Na 21 weken sinds hij in heuvel neergestreken. En je mag zeker weten, ze hadden echt geen EKV vergeten. Ach lui, wat waren ze blij, met dat we hier gaan voorbij. De in deed hey. Ik heb weer een idee. Ik roep de voet naar Borgharen. Hou oh, je op de voet naar Borgharen. Maar wie niet komen weer daarom. Met al die kroegen langs de boom. De voet op weg naar Borgharen. Terug naar mijn streek en Borgharen. Maar wie niet julguei